1 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De ontploffing van een tankwagen met olie in Pakistan... heeft ten minstens 148 mensen het leven gekost. Er zijn tientallen mensen levensgevaarlijk gewond. De truck was op weg van Karachi naar Lahore... en zou zijn omgeslagen toen de chauffeur met hoge snelheid een scherpe bocht nam. Vervolgens probeerden veel mensen olie af te tappen. Getuigen zeggen dat iemand een sigaret opstak... waarna de tankwagen explodeerde. De koning van Marokko heeft aan het einde van de ramadan ruim 500 gevangenen gratie of strafvermindering gegeven. Onder hen zijn geen activisten uit het RIF-gebied die onlangs zijn opgepakt. Meer dan 100 demonstranten zijn opgesloten. Ze worden beschuldigd van ernstige misdrijven zoals het plegen van een aanslag op de binnenlandse veiligheid. In het RIF-gebied zijn al sinds vorig jaar oktober geregeld demonstraties. De bevolking verzet zich tegen de onderdrukking, werkloosheid en corruptie. De zes mensen die gisteravond in Almelo zijn opgepakt... nadat een man uit een flat was gevallen... worden verdacht van poging tot doodslag. De 34-jarige Poolse man kwam vier verdiepingen lager op een grasveld terecht. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en wordt in slaap gehouden. De vier mannen en twee vrouwen die zijn opgepakt... waren op het moment van de val in de woning. Zij komen ook uit Polen. Volgens getuigen was er een ruzie aan de gang. De VN slaat alarm over cholera in Jemen. Het aantal mensen dat er leidt aan een dodelijke infectieziekte is gestegen tot meer dan 200.000. En al zeker 1300 mensen zouden aan de ziekte zijn overleden. Door de burgeroorlog zijn de sanitaire voorzieningen in Jemen slecht... en daardoor kan cholera zich er snel verspreiden. In de puinhopen van de aardverschuiving die gisteren een Chinees bergdorpje heeft getroffen... zijn tot nu toe 24 lichamen gevonden. Er worden nog ruim 100 mensen vermist. Zo'n duizend reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden... Maar de hoop dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald neemt met het uur af. Het weer eerst nog bewolkt met hier en daar wat motregen. Later overal droog met soms een beetje zon. En het wordt 17 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en Knopen Nieuwe Meer 7 kilometer. 20 minuten vertraging nog. De oorzaak was een kapotte auto op de A10...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 Man, I want you to get down. Cause we hot tonight, baby. We on fire. Now tell these cats where you from. She's Miss California. Hottest thing in West LA. surprise up in here. We got Dante up in here.